Dat is het jaar voordat de coronacrisis uitbrak. De ANWB vertelt je op welke dagen je vooral de sjaak bent. Het is vooral op dinsdag en donderdag tijdens de spitsen heel erg druk op de weg... Dinsdag is de filezwaarte tijdens de ochtendspits zelfs met 50% toegenomen. Dat is ten opzichte van 2019. En op donderdagochtend is die groei 20%. Tussen 2019 en nu was het even een stuk rustiger op de weg... omdat er veel thuis moest worden gewerkt. In Parijs kunnen inwoners vandaag stemmen over een verbod op elektrische deelsteps. Tegenstanders vinden dat de stepjes veel overlast veroorzaken. Verkeersregels worden overtreden en ze worden overal maar neergezet. Ze staan overal in de hoofdstad, zegt correspondent Frank Renaud. In Parijs bevinden zich zo'n 15.000 openbare elektrische steps... die dus door bedrijven worden verhuurd voor het publiek. En het is een groot succes. Bijna een half miljoen Parijzenaars gebruiken die steps. Dus ze voorzien echt in een behoefte. En ze zijn natuurlijk elektrisch, dus schoon. De uitslag van het referendum in Parijs wordt vanavond verwacht. In het centrum van Antwerpen zijn vannacht zeker 20 huizen beschadigd geraakt bij een zware explosie lijkt een gerichte aanslag. De politie denkt dat er een link is met het drugsmilieu. Eén persoon is gewond geraakt door rondvliegend glas. En deze kenmerkende Rotterdamse stem is binnenkort ook op tv te horen. Rotterdam kleurt weer wit. <laughs> We gaan die sneeuwvlokken weer pakken. Bam, op die schuivend. We houden de wegen begaanbaar. Niet van die mooie, prachtige, witte wereld. Dan zeg ik, de groeten ja, het is Mitchell, medewerker van de Stadsreinigingsdienst van Rotterdam. Als er ergens maar een beetje sneeuw ligt, dan is hij op de radio te horen en op social media te zien. En de paradijsvogel is opgepikt nu door SBS. Mitchell krijgt zijn eigen tv-programma. Samen met zijn collega's en wat ze allemaal voor de stad Rotterdam doen. En dat is echt meer dan sneeuwschuiven, zegt Mitchell. Dan nog het weer. De wolken trekken weg richting het zuiden. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Maar in Brabant en Limburg blijft het tot de avond bewolkt. Het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk, de A7, Heerenveen richting Den Oever, dus richting Noord-Holland.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 Ja, die mannen die doen ons nee. Nah, nou, ik maak heel de game todos dicen waar. Ey, Ik ben een money machine, ik ken het team. Dit is een miljoenenbedrijf, baby zit binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit afgediend? Wie brengt de shit overseas, Champions League. Wie doet de shit als ik Akeem? ben better een leg like me. Yeah, shawty zoek een leg like me. Let's go, die mannen betalen de fee. Heb een digital dashboard op een lease Terwijl die lampen gesperd worden.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 Zeit ist jetzt vorbei, du gar nicht weh. Steh im Universum nicht im Weg. Na, na, na, keine Harleys. Zieh die weißen Fahnen hoch, okay. Diesen Fight hab ich verloren, tut gar nicht weh. Steh im Universum nicht im Weg.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 En ik dank er voor wat lukt en mezelf voor het gekloot. En ik dank er voor het eten, dank er voor de pijn. Ook al is het niet tevreden is dat glas te klein. Dank er voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat van alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik goed was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen keek eens dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik goed was ik zou het laten zien dat ik trots was Zo kees ik dat je niet bij de rest was Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ik ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen kees dat je niet bij rest was Ik zou het laten weten als ik echt was Echt was Als ik God was Zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichter was, echt was.